Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt erop dat nog steeds veel partijen niet willen samenwerken met de PVV, de partij van Geert Wilders. Pieter Omzicht gaf vanochtend in het tv-programma Buitenhof aan dat hij een samenwerking niet ziet zitten. En ook de VVD zit er niet om te springen. Stikstofminister Christiane van der Wal zat vandaag bij WNL. Het hangt van heel veel af. Het hangt af van het programma. Het hangt ook af van de manier waarop alle partijen, waar ook Geert Wilders, de boer op gaan de komende tijd. En ook daarna. En Wilders heeft zelf al aangegeven dat hij wel graag in de regering wil. Alle klimaatdemonstranten zijn van de A12 in Den Haag gehaald. Voor de negende dag op rij werd de snelweg geblokkeerd. Het zou opnieuw om honderden mensen gaan. Extinction Rebellion heeft al gezegd dat ze iedere dag gaan terugkomen... totdat de overheid stopt met de miljarden aan belastingvoordeel voor vervuilende bedrijven. Een ander klimaatprotest in Berlijn. Daar hebben demonstranten de beroemde Brandenburger Tor besmeurd. Op alle zes pilaren van die poort zit oranje en gele verf. En er wordt nog bekeken hoeveel schade er is. En kijken naar een hardloopvideo op TikTok en daarna lekker zelf die hardloopschoenen aantrekken. Steeds meer jongeren doen dat, zoals Noor. Ook al kan je nog niet heel lang hardlopen, zoals ik, nog steeds. Maar ook dan is het vet leuk en kan je echt iets opbouwen. Dan hoef je niet meteen al een hele marathon te kunnen rennen, want dat kan ik absoluut nog niet. Sportpsycholoog Pleun maakt zelf hardloopvideo's en snapt wel dat anderen daardoor geïnspireerd raken. Ik vind het ook wel grappig om de vergelijking te maken met een Sivan Hassan. Als je die ziet hardlopen, dan raak je daar wel geïnspireerd door. Maar je denkt niet meteen, hé, hey, dat kan ik ook. Terwijl als jij een meisje ziet van jouw leeftijd misschien die nog nooit heeft hard gelopen, dan kan jij denken, oh, zij kan het, dus dan kan ik het ook. Dus dat werkt eigenlijk heel motiverend. En ook hardloopwinkels krijgen steeds meer vragen van jongeren. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de middag is het droog en nog kans op een zonnetje met een graad of 22. Vanavond komt er wel weer regen aan en dan ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knopen De Hoek. De verbindingsweg naar de A5 richting Haarlem is dicht.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 Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat pum pum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl. bad man don't dance. Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.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 Peter Andre along with Bob Lawrence, my Mike. I stop and stare at you, walking on the shore. try to concentrate My mind wants to explore The tropical scent of you Takes me up above shouting. Everybody's coming, people shout.